Elke keer dat de inspectie komt checken en nog steeds honden ziet... moet hij dat geldbedrag betalen. Ook is bij het bedrijf 500 kilo bedorven hondenvoer gevonden en waren de ruimte smerig. De Fokker ging eerder de fout in. Begin dit jaar werden er meer dan 400 verwaarloosde honden van het terrein gehaald. Een dominee van 60 uit Ouddorp in Zuid-Holland hoort voor zondag of hij nog mag preken in zijn kerkelijke gemeente. De man en zijn vrouw worden door zes van hun kinderen aangeklaagd voor mishandeling. Onder meer door ze af te ranselen en zwaar lichamelijk te straffen bleek eerder deze week. De hersteld hervormde gemeente waar de man dominee is... zegt nu tegen het AD hier niets van te hebben geweten... en te overwegen of de dominee op non-actief wordt gezet. De strafzaak gaat in de zomer verder. Jumbo trekt volgend jaar de stekker uit de hoofdsponsoring van de wieler- en schaatsploeg Jumbo-Visma. De supermarktketen heeft dat de ploegen vorig jaar al laten weten staat wel een mogelijkheid dat het bedrijf ook net 2024 verbonden blijft aan de sportteams. Maar dan niet als hoofdsponsor. En een bijzonder verhaal van de 12-jarige Max uit Engeland. Iets meer dan drie jaar geleden kreeg hij van zijn zieke buurman een tent cadeau. Om avonturen mee te beleven, zei hij erbij. De buurman zelf was ongeneeslijk ziek. En sinds dat moment slaapt Max in de tuin. In zijn tent. Elke avond gaat hij met zijn knuffels in zijn onesie naar buiten. In weer en wind. It's been wet, horrible. The ground of my tent's been wet. Yeah, still me and I'm still alive, so as long as I'm alive, I'm gonna go. Inmiddels staat hij op Insta bekend als The Boy in the Tent. En nu is het record opgenomen in het Guinness Book of World Records. Ook heeft hij meer dan 7 ton opgehaald voor het hospice waar zijn buurman overleed.